Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Automobilisten moeten deze ochtend rekening houden met gladheid. Het KNMI heeft tot 10 uur code geel afgegeven voor bijna het hele land. Met uitzondering van Friesland, de Waddeneilanden, Groningen, Zeeland en Limburg. Het weer heeft vannacht niet tot grote problemen geleid. Wel waren er een paar ongelukken. Zo gleed er bij Hiddaard in Friesland een busje van de weg. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het coronasteunpakket voor bedrijven eindigt vandaag, na twee jaar. Dat betekent dat bedrijven geen subsidie meer kunnen krijgen... voor het doorbetalen van salarissen of de vaste lasten. Ook kunnen ondernemers hun belastingbetalingen niet langer meer zomaar uitstellen. De afgelopen twee jaar gaf de overheid bijna 22,5 miljard euro uit aan personeelskosten... en 8,5 miljard aan een tegemoetkoming in de vaste lasten. Vorig jaar zijn ruim 19.000 mensen overleden aan corona. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 61% van hen was boven de 80 jaar. Opgeteld met de cijfers uit 2020 stierven er de afgelopen twee jaar ruim 39.000 mensen aan corona. De Bulgaarse man die in februari in de Apple Store in Amsterdam urenlang werd gegijzeld... heeft samen met vier anderen een heldenspeld gekregen van burgemeester Halsema. Dat maakte ze bekend op Instagram. Ze roemde de Bulgaar voor zijn moed om weg te rennen uit het pand... waardoor de politie een eind kon maken aan de gijzeling. De vier anderen die een speld kregen hadden zich verstopt in een kast... maar wisten ondanks dat toch belangrijke informatie door te geven aan de politie. Tanken is vanaf vandaag goedkoper. Het kabinet heeft de accijns op de brandstof verlaagd. Bij benzine gaat het om 17 cent per liter en bij diesel om 11 cent. Benzinerijders besparen daarmee ongeveer een tientje op een volle tank dieselrijders 7 euro. Het weer, de temperatuur ligt rond het vriespunt.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 In Noord-Holland staat er file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein is de vertraging 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A10 tussen Amsterdam over en Amsterdam Slotervaart. Op de A10 tussen Landsmeer en de Koentunnel heb je ook 10 minuten vertraging.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 Je moet hier niet een beetje op hem letten de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar? heb jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij in bed te mogen? Ik vertel je Nee, nu blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president: gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld zo mooier zou zijn.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 Op veel plekken heeft het gesneeuwd. Het coronasteunpakket voor bedrijven eindigt vandaag. Dat betekent onder meer dat bedrijven geen subsidie meer kunnen krijgen... voor het doorbetalen van salarissen of de vaste lasten. En tanken is vanaf vandaag iets goedkoper. Het kabinet heeft de accijns op brandstof verlaagd. Benzinerijders besparen daarmee ongeveer een tientje op een volle tank. Dieselrijders 7 euro. Het weer. De sneeuw gaat via het zuiden het land uit en de gladheid verdwijnt dan ook. Het wordt zo'n 3 graden. I'm done being disorder It's my turn to be happy Cause I have been so hurt by one too many That promised more than any And I left my En als je me niet gelooft Check het met je eigen oog Je vindt het in de stad of in de zoos. Ze komt van de hotelschool oh, oh, af Al de nachten zijn gelakt Ik heb duizend concurrenten voor de aandacht In de hotels oh, klas Tussen jongens in een vak. Maar misschien wordt zij wat anders voor vanavond zij doet super high class Weet alles van finance Heeft een super fine ass En ik loof dat Ja, ze spreekt vier talen Drink martini, als water En alleen haar ogen zijn al Kama Sutra Wat moet ik doen, schat? another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya. I'm gonna forget someone to hold. Man was never meant. designed for you. It matters what you say, it matters what you do.